Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog steeds onrustig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Gisteren liepen protesten daar compleet uit de hand. Betogers gingen de straat op om te demonstreren tegen een verbod op social media. 19 mensen werden doodgeschoten door de politie en er zijn honderden gewonden. Het lijkt er niet op dat het snel weer rustig wordt, zegt correspondent Davy Boerema. De eerste mensen staan alweer voor het parlement. En ondertussen gaat er ook een lijstje rond waarop eh, de eh, wensen van de beweging staan. En daar bovenaan die lijst staat dat toch wel deze hele regering moet opstappen. De blokkade van social media in Nepal lijkt voorbij. Alle sites en apps zijn weer bereikbaar. Een heftig verkeersongeluk in het Gelderse dorp Uddel gisteravond. Een man van 19 is daarbij om het leven gekomen en vier anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren een tankwagen vol melk en drie auto's betrokken. Hulpverleners hebben meerdere mensen moeten redden. Volgens een getuige moest de tankwagen uitwijken voor een auto en daardoor is hij gekanteld. Duizenden kilo's Groningse sperziebonen hoeven toch niet de kliko in. Een boer uit het dorp Ter Apelkanaal bleef met 15.000 kilo bonen zitten... omdat de oorspronkelijke koper vond dat er te veel onkruid op het land stond. Het was te veel werk om dat er allemaal tussenuit te vissen. De boer snapte er niks van. Zie je die bonen? Dat het eigenlijk keurige sperziebonen zijn mooi op lengte. Niks te klagen eigenlijk. Maar wat doet dit? Je bent lekker aan het boeren, je wilt biologisch boeren... en dan hoor je gewoon van ja, het, het wordt niet afgenomen. Nou ja, dat is inderdaad vervelend. Vorig jaar zijn ze voor 60 mm regen in, eh, in 20 minuten. Dat zet je wel aan het denken, ga je het nog weer doen? Daar gaan we nog even over nadenken inderdaad. Je, wordt al gelachen. Ja. <laughs> geen bonen meer. Wat mij betreft niet, maar het is wel een prachtig gewas. Ja, lekker. Hij kreeg hulp van een organisatie die verspilling tegengaat... en heeft een nieuwe klant gevonden. De bonen gaan naar de voedselbank. Het weer nog erg wisselend. In het oosten wordt het grijs en vooral vanochtend kletsnat. In het zuidwesten blijft het zo goed als droog... en is er vanmiddag best wat zon bij een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wiel op de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Breukelen is de weg helemaal dicht. Door een ernstig ongeluk omrijden dus. Via Hilversum over de A9, A1 en de A27. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat een file van 8 kilometer... tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid.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 In heel Europa liggen 642 miljoen oude telefoons ongebruikt bij mensen thuis. Maar een tiende daarvan wordt gerecycled. Bij een botsing tussen een goederentrein en een dubbeldeksbus in Mexico... zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. 55 mensen raakten gewond.